uur. Door Megens met het NOS-journaal. Een meerderheid van de Nederlanders heeft weinig vertrouwen in het kabinet of de politiek... blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS vanwege Prinsjesdag. 54 van de ondervraagden zegt weinig of heel weinig vertrouwen in de politiek te hebben. De belangrijkste reden is het inkomensbeleid, maar ook affaires rond bewindslieden... en de afschaffing van de dividendbelasting worden genoemd. Voor de kust van Syrië wordt een Russisch militair vliegtuig vermist. Volgens het Russische ministerie van Defensie was het toestel bezig met een verkenningsvlucht. Er waren er 14 mensen aan boord. De Russen zeggen dat kort voor de verdwijning van het vliegtuig... de kuststad Latakia is aangevallen door Israëlische F-16's en een Frans fregat. Ze zouden het hebben voorzien op munitiedepots. Volgens de staatsmedia in Syrië zijn de raketten onderschept door een afweersysteem. Syrisch Observatorium voor de Rechten van de Mens meldt dat er zware explosies zijn geweest in Latakia. De Amerikaanse president Trump voert opnieuw importheffingen in... deze keer op 6.000 producten uit China. Die worden vanaf volgende week met 10 belast... en vanaf januari met 25 Het nieuwe pakket is vier keer zo groot als de importheffingen... die al eerder werden ingevoerd. China heeft al aangekondigd met tegenmaatregelen te komen. De series The Marvelous Mrs. Maisel en Game of Thrones... hebben de belangrijkste Emmy Awards gewonnen. The Marvelous Mrs. Maisel in de categorie Beste Comedy-serie... en Game of Thrones won opnieuw de prijs voor Beste Dramaserie op tv. Dat was in 2015 en 2016 ook al het geval. Het weer, het wordt een vrij zonnige dag.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 knijpen tussenuit. Nu een beetje je in mijn circuit, want dan vind ik de strijd van je. Welkom in mijn game en welkom in mijn genre. Tijd van een whole crew, hou mijn hoofd cool. De jongste rijder in deze game. Maar niet uit of ik het volgende keer weer zo doe. De Grand Prix Formule 1. Hoe ik ook cruise, man, ik rijd zo smooth. een jullie op deze race. Ik ben nog maar net begonnen, ze vinden me zo goed.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 Hey, hey. Until the fellas start the name calling. And the girls respond to the call. Hey, I have a shout out. Who let scruffy, pas scruffy. Get back, you flea infested mongrel. Gonna tell myself I man, no get angry.